valuta door criminelen en terroristen moet worden tegengegaan. Ze moet... De EU beschouwt geen enkel Nederlands medium meer als verspreider van nepnieuws. Ook het laatste artikel dat op een Europese website tegen desinformatie werd genoemd van de Gelderlander is daarvan afgehaald. Eerder werden al stukken van Geen Stijl en de Post Online verwijderd. De EU-website zegt voortaan zorgvuldiger te zullen werken. De drie media hadden een rechtszaak aangekondigd om een rectificatie af te dwingen. Of die nog doorgaat is onduidelijk. In Spanje hebben miljoenen werknemers meegedaan aan de feministische staking op Internationale Vrouwendag. De stakers eisen gelijke betaling en een veilige werkplek zonder seksuele intimidatie. Spaanse vakbonden steunen de werkonderbreking door vrouwen, maar ook mannen mochten eraan meedoen omdat de wet discriminatie verbiedt. Volgens de grootste vakbonden hebben 5,3 miljoen Spanjaarden het werk twee uur neergelegd. Vanavond zijn er massale demonstraties. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden vallen vanavond nog buien. Morgen geregeld zon, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad heb je nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 15 kilometer langzaam rijden, kost je ruim een kwartier extra... Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Over Amstel en Volendam... nog 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. De vertraging nog zo'n 30 minuten. De A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, 9 kilometer. Vertraging ruim een kwartier. En op de A44 van, eh, vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 En dat gaan we dus niet doen. We gaan even gewoon een wat gezelliger nummer draaien. Tot aan het nieuws van 8 uur. Vind ik trouwens wel een heel mooi nummer eerlijk gezegd. van populaire klassen. Het is beter dan met jou de tot trotseren.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 Toen de overvallers waren vertrokken overleed de man aan de gevolgen van de mishandeling. Hij had onder meer zeven gebroken ribben, breuken in zijn gezicht en hersenletsel. De verdachten zijn een Amsterdammer en drie Belgen, allemaal twintigers. Twee van hen hoorden 15 jaar cel eisen, de andere 13 en 12 jaar. Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij het tegengaan van misstanden met cryptovaluta. Consumenten moeten worden beschermd tegen te grote risico's, vindt het kabinet. Daarom komt er een verbod op reclame voor zogenoemde binaire opties. Ook het gebruik van cryptovaluta.